uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De premier Rutte wil opheldering van Turkije over de oproep om beledigingen in Nederland van president Erdogan te melden bij de Turkse ambassade. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken laat de Nederlandse ambassade bij de Turkse regering navraag doen. En minister Ascher noemde het op Radio 1 een misplaatste actie. Ascher vindt dat mensen in Nederland zelf moeten kunnen bepalen wat ze vinden, zeggen en geloven. Een van de Belgische kernreactoren van Doel is tijdens een test automatisch stilgelegd. Het is nog niet duidelijk wat er aan de hand is. Een andere kernreactor van Doel werd vorige week stilgelegd vanwege een probleem met een temperatuurmeter. De afgelopen tijd kampten de reactoren al vaker met technische problemen. En dat leidt ook tot onrust bij de buurlanden Nederland en Duitsland. De Nederlandse spoorwegen liggen op schema met de aanpak van de drukte in treinen, zegt staatssecretaris Dijksma. Ze heeft onderzoek laten doen en daaruit blijkt dat het in de eerste maanden van dit jaar in spitstreinen minder druk was dan eind vorig jaar. En dat komt onder meer doordat NS versneld onderhoud heeft gedaan aan treinen. En die maatregel leidt vanaf juni ook nog eens tot 4500 extra zit- en staanplaatsen. Het aantal verkeersdoden is na een aantal jaren van daling vorig jaar weer gestegen. Er kwamen 621 mensen om in het verkeer. En dat is een stijging van 51, blijkt uit cijfers van het CBS en de Rijkswaterstaat. Opvallend is de toename van het aantal ouderen. Vorig jaar kwamen 119 80-plussers om. Vijf jaar geleden waren dat er nog 94. Een man die een inbraak pleegde bij prinses Margarita is veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf. De man van 22 stal tientallen juwelen, waaronder een diamanten ring, oorbellen en hangers. Hij moet ook ruim 44.000 euro schadevergoeding betalen, want de gestolen juwelen zijn nooit teruggevonden. Het weer, vanavond en vannacht meer bewolking. Morgen is het ook bewolkt en lange tijd droog. Later op de dag valt in het zuiden mogelijk lichte regen. Het wordt morgen een graad of 12. En dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is een zeer drukke avondspits. Bijna alle dagelijkse files in de Randstad zijn een stuk langer dan, dan normaal. Bovendien zijn er veel ongelukken gebeurd. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Delft en Dorp 13 kilometer file na een ongeluk. De vertraging is een half uur, de weg is wel weer vrij. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag van Nieuw-Vennep 5 op de A4 richting Rotterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft-Zuid, 9 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk bij de Benelux-tunnel. A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen knooppunt Raasdorp en de Wijkertunnel, ruim een uur vertraging na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A9 van Alkmaar naar Diemen, tussen afrit Haarlem-Zuid en Oudekerk de Amstel, een half uur vertraging.